van 7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De eredivisieclubs hebben het vertrouwen opgezegd in de raad van commissarissen van de KNVB. De clubs zijn boos omdat ze niet betrokken zijn bij de aanstelling van Gijs de Jong als directeur betaald voetbal. Die moet Bert van Oostveen opvolgen die eerder dit jaar opstapte. Vanwege de vertrouwensbreuk is de benoeming van de Jong voorlopig opgeschort. De clubs en de KNVB waren vandaag bijeen om alle recente problemen bij de voetbalbond te bespreken. Als het Binnenhof wordt verbouwd, hoeft de Eerste Kamer mogelijk minder lang ergens anders te vergaderen. Minister Blok gaat proberen de Senaat sneller te laten terugkeren dan na de eerder voorspelde vijf en een half jaar. Voorzitter Broekers-Knol van de Eerste Kamer zei al eerder dat ze dat veel te lang vond. Voor de renovatie van het Binnenhof heeft Blok 475 miljoen euro uitgetrokken. De patiëntenfederatie is teleurgesteld dat zorgverzekeraars ook in de toekomst medische dossiers mogen inzien als ze fraude vermoeden. De organisatie had gehoopt dat de Tweede Kamer een wetsvoorstel zou aanpassen, waardoor patiënten het vooraf moeten horen als een verzekeraar hun dossier wil bekijken. Maar een meerderheid van de Kamer stemde tegen die aanpassing, waardoor patiënten alleen achteraf geïnformeerd worden. De patiëntenorganisatie noemt het inzien van het medisch dossier schieten met een kanon op een mug. Het dossier is van de patiënt en die bepaalt wie erin kijkt, zegt de organisatie. Het opknappen van de Gouden Koets gaat mogelijk 1,2 miljoen euro kosten en zeven jaar duren. Die inschatting maakt de stalmeester van de koning. Premier Rutte wilde tot nu toe niets zeggen over de kosten van de opknapbeurt. Die wordt betaald uit de eigen begroting van de koning en die mag zelf weten hoe hij met zijn geld omgaat, vindt Rutte. In de Tweede Kamer is verbazing over de ingrijpende renovatie van de Gouden Koets. Het weer, het blijft lang warm. Vannacht is het helder en droog met minima rond 17 graden. Morgen is het eerst nog zonnig en warm, maar later neemt de bewolking toe en volgen buien. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is bijna voorbij. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Knopend Muidenberg... nog drie kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.